9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Ook jongens worden vanaf 2021 standaard gevaccineerd tegen HPV... het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Staatssecretaris Blokhuis maakt dat vandaag bekend. Hij volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. HPV kan ook bij jongens verschillende vormen van kanker veroorzaken. Verder wordt de leeftijd van de inenting verlaagd van 13 naar 9 jaar. Het aantal bezoekers aan de winkelstraten in de grootste steden daalt. Uit onderzoek van een adviesbureau blijkt onder meer... dat de klandizie in de Kalverstraat in Amsterdam met 10% is gedaald... ten opzichte van vorig jaar. Het is voor het eerst dat ook winkels in de grootste steden minder publiek trekken. In middelgrote en kleine plaatsen is dat al langer aan de gang. Nederlanders zamelen steeds meer plastic, blik en karton in. Tussen 2014 en 2017 bedroeg de toename 37 procent. Wel zit er nog vaak onbruikbaar afval tussen... dat sorteerbedrijven eruit moeten halen om te verbranden... zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Ze roepen de consumenten op afval beter te scheiden. Saudi-Arabië gaat voor het eerst op grote schaal toeristen toelaten. Tot nu toe waren alleen pelgrimszakenlieden en experts welkom. Ook worden de strikte voorschriften voor vrouwelijke bezoekers versoepeld. De regering wil zo meer investeerders aantrekken... om minder afhankelijk te zijn van olieinkomsten... De steden Mekka en Medina blijven verboden gebied voor niet-moslims. De staat loopt honderden miljoenen euro's mis door zwartwerkers. Zo'n 400.000 Nederlanders werken wel eens zwart, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat betekent in totaal zo'n 4 miljard euro waarover geen belasting wordt geheven. In de schoonmaakbranche wordt het meest zwart gewerkt, gevolgd door de bouw en kappers. Het weer in de kustgebieden en het noorden wat buien. In de loop van de dag ook kans op onweer. In de rest van het land wisselen bewolkt met hier en daar wat zon.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 Heeft te maken met een ongeluk op de A9 eh, van Diemen naar Amstelveen, maar daar is de weg weer vrij. Tussen knopen Diemen en Amstelveen-Oost heb je ook nog wel een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwe Meer.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 I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. That's what you are. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. And I definitely won't dish the dirt with the rest of those girls. Well, thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free French life without care. I'm so broke. It's over. Hey, California, it's crowded and damn. That's, why, the lady is a drag. I'm a drag, baby. <laughs> Yeah. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is fine. I love the Yankees. Well, G does just fine. why. That's why the lady is a tramp. I love the price fight. That isn't a fake. I love to robo with you and your wife on Central Park Lane. <laughs> she hey. goes to the opera and stays wide awake. She likes the green shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Hell no. dress for once in a life, babe. I love your dress as well, too sexy. I love the free, Woo! fresh wind in my blue hair. Life without care. Hey, I'm broke. That's hope. Hey, it's California. It's cold and it's still. That's why. That's what you are. Zo. Nou, daar word je even lekker <laughs> wakker van op de zondagochtend. Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is uh, Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Nogmaals, een hartelijke goedemorgen. Ik denk dat de croissantjes nu wel op zijn. En is u ook. Dat denk ik ook. <laughs> Dit was eh, het nummer van eh, nou, de nou, Ladies and Tramp. En we hadden gezegd dat het een nummer is van een uh, artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Nou, de zangeres is Treintje Oosterhuis met een prachtige herkenbare stem natuurlijk. Ja. Van wereldklasse. Maar de, weet je wie de man is die dit eh, zong in dit duet? Eh, nee. Geen idee. Kan je niet horen, hè? Nee. nee. Het is ook iemand waarvan je het totaal niet verwacht. Het is Jan Versteeg. Nou, onze eigen Jan? Onze eigen Jan. Maar waarvan kennen we eigenlijk Jan? Eh, van de lingo, toch? Nee, geloof ik niet. <laughs> nee, nee, grapje. Nee, nee. Dan doe ik hem tekort. Ja, dat denk ik ook. Maar wat een stem heeft die man, zeg. Ja, ja, Ongelooflijk. En van het ene duet eh, gaan we over naar het andere duet.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 When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You every moment stem heeft deze vrouw toch? Heerlijk, heerlijk. Ja, Daar kan ik zo van genieten. Ik ook. Wel een mooi begin van de zondag. Hè? Zeker. Ja. Zeker. En eh, die Nelly. Ja. Die, ehm, die Nello Furtado. <laughs> die komt uit... Eh, die heeft een beetje Portugese roots. Wist je nou, dat? Ik dacht dat ze uit Canada kwam, ja. Nou, goed en fout. Want oh. ze heeft een beetje Portugees-Canadese popzangeres wordt ze genoemd. Dus ze heeft van allebei wat. Oké, nou in ieder geval uit de pop. Maar toch leuk dat eh, ja. al die, die zangers zeg maar, die uit het andere genre komen... toch zich wagen aan, een, eh, aan iets van jazz dan. Ja, en nog met... Eh, nou, succes. Kijk, je kunt het willen, maar het jazz doen is natuurlijk nogal wat anders. Hè? Je moet het kunnen. Ja, nou, nou. En eh, nou ja, die Nelly is natuurlijk wel... Eh, we kennen haar vooral van I'm Like a Bird. Hè? Dat is natuurlijk... Eh, er zijn 6 miljoen is, die keer, is die over de toonbank gegaan. Dat meen ik. Dat meen ik. Dus nou, ze heeft de sporen wel verdiend. Ja. En ik moet zeggen, jazz gaat er ook prima af. Ja, en wat bij mij eigenlijk de, de, eerste jazzklanken waren... dat, dat was als ik bij mijn vader in de auto zat vroeger. En die draaide altijd Stan Cats. En daarom een, nou, toch een ode aan mijn jammer genoeg overleden vader... draaien we nu een nummer eh, van Stenket. Als het lukt. <laughs> ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão disse o bem que lhe disse. Olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. waren de mooie klanken van uh, Stan Cats. hey, Erik. Ja? Ja, ik wou zeggen beter nog. Maar hey, Erik, <laughs> hebben wij nog... Eh, ja, we hebben nog wat. En wat hebben wij? Nou, de dag van. En welke dag is van? Nou, dit is wel een hele speciale dag vandaag, Marco. Dat meen je niet. Ja, ik kan daar een heel lang verhaal over maken. Nou, dat hoeft niet hoor. Nee? Nee. Nou, ik, uh, ik zal je niet langer in spanning laten. Want vandaag, zondag 21 september 2019... Volgens is... mij is het 22 september. Ja, heel goed. 22 september. Ik heb hem gisteren uitgeprint vandaag. <laughs> is de dag van de wol. Nou, wie had ja, dat gekker worden. En wat kan je met wol? Ja, ja, ja, ja. Ehm, nou ja, de dag van de wol, Marco, dat is de dag waarop je diverse vragen kunt stellen over uh, breien, haken, filten. Eh, eh, hoe kan wol in de wasmachine? Nou, beoordelen van de wol. Zullen we maar weer gewoon over muziek hebben? Ja, lijkt me ook, ja. <laughs> Oké, want we hebben dadelijk nog eh, Dennis, hè? Dennis, daar komen we zo meteen nog even oh, ja, terug. komen we zo op terug. Gaan we nog een nummertje drijven, Dennis? Nou, dit is een nieuwe single. Oh ja. En zijn nieuwe single die, eh, die heet eh, Superhero. Het is ook heel leuk om die op internet op te zoeken. Want die clip is opgenomen in, in het prachtige Zuid-Afrika. Maar ja, wel bekend. Ja, bij mij wel bekend. En maar Dennis van Aas is natuurlijk, die kennen we als winnaar van The Voice van vorig jaar. Ja. En hij heeft gewonnen ook met een, eh, met een, zeg maar een big band jazz nummer. En hij heeft nu een nieuwe single uitgebracht. Het heet Superhero. En dat zit er toch, eh, nou, zit toch wel iets van een uh, nou, easy listening jazz in. Ik zou zeggen, oordeel zelf. En u kunt u commentaar natuurlijk geven erover. Via de chat op onze site erikmarco.nl. Of via de mail via info at erikmarco.nl. En is Erik met een K en Marco met een C. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere in her world getting colder I rush right in to rescue her Before her heart's on zero Save her day and fly her away And be her superhero so much And I can think it's no big deal But just a word or a touch Can change the way she feels It saves her from the madding crowds From heartless, thoughtless people I fly her away, save her day superhero. Now I'm just an am I gonna argue with that? But what she doesn't know is how many times she saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't that she's the one I need so She makes my day and flies me away Just like a super hero Dennis van Aarsen, Gewoon onze Nederlandse Dennis van Aarsen, 25 jaar oud. En die, eh, die zet jazz eigenlijk een beetje opnieuw op de kaart, kan je wel zeggen. Ja, kan je inderdaad zeggen. Nou, eh, binnenkort is Dennis van Aarsen in het theater in, eh, in Haarlem. 28 september begint hij met zijn show. Ja. En dat is de première. En wij zijn in contact gekomen met zijn management... en mogen hem daar plekken vooraf of na de show, dat weten we nog niet precies. Nee, Moeten we even wachten op de Morgen uitnodiging. Is overleg. Morgen is er overleg over. Maken wij een exclusief interview met Dennis van Haas. En deze gaan we natuurlijk... Voor eh, ZFM. voor ZFM gaan we uitzenden in onze, in onze volgende, show. Wanneer die is. Horen we nog? Dat horen we nog wanneer die is. Daar is ook, dat is een andere discussie. En we gaan ook tevens eh, wel een paar foto's eh, fotootjes en filmpjes maken. Die zullen we dan op onze site plaatsen. Ja. We zijn ook nog druk bezig om Dennis naar onze show hier live in onze show te krijgen. Maar ik kan je zeggen, die onderhandelingen die... nou, Keihard. Vertel jij er wat over? Nou, eh, we hebben eh, in eerste instantie goed contact gekregen met zijn management. En, eh, maar Dennis, dat zullen jullie ook wel weten, dat die, ja, die man heeft het hartstikke druk. Wordt overal gevraagd. Dus ja, daar kom je niet zomaar tussen. Nee, dus, nee, nee. maar mochten we hem hier live in de show krijgen... dan maken we daar een groot event mee. Ja, Zullen we ook publiek, pers en nou ja, iedereen is van harte welkom dan. Ja. En omdat wij toch zo fan zijn van Dennis van Aas... en dat we hem gebombardeerd hebben tot uh, vriend van de show... Ja, daar wil ik even op... Eh, want we zoeken nog een vriendin van de show. Dus als jullie suggesties hebben, ja. mail naar info.erikmarco.nl. En Erik met een K dan en Marco met een, C. Ja, ja. Ja, Dus een goede vriendin van de show zouden we ook graag willen. Ja, naast Dennis. Ja, dus eh, als jullie leuke suggesties hebben, laat het ons weten. Inderdaad. Um, Dennis van Aassen, zo gezegd, met dit nummer heeft hij gewonnen. Modern World is eigenlijk een popnummer van Anouk. Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. Hell, hell, color green. I say hell to what I've seen, and hell, this modern world. You tell her that she's beautiful put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boy. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hail, hail, modern world. I say hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. I say hail to what I've seen. And hail this modern world. sunshine when she's Palestijnse klanken van Karen uh, eh, Souza. Ik heb er even gegoogeld. Ja. Kan je zeggen, dat is eh, zeker de moeite waard. <laughs> ja, jij bedoelt de foto. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, Nee, je had ook het over de tekst kunnen hebben. Ja, ook, ook, ook, Oké, oké. Nou, eh, ik weet niet of jij van raft houdt. Maar heb je nog nieuwtjes dan? Jazeker, want Zandvoort staat niet stil. Dat moet je onderhand wel weten, Marco. Ja, Zandvoort is Daar volop in beweging. Echt. Dus buiten alles wat er in de kroeg gebeurt... kun je ook nog eh, op 5 oktober van... Eh, nee, 5 tot en met 27 oktober. Eh, en dat is dan van 10 tot 5 smiddags. dan kun je gaan raften. Waar? Ja, in de branding. In een 10 persoons raft. Nou, oh. dat lijkt me wel gezellig. er staat ook bij, zorg dat je niet omslaat... en peddel je weg naar de open zee. Nou, en daarna laat je natuurlijk weer meevoeren naar eh, de golven. Oh. En dat is op 5, 6, 26 en 27 oktober. Oh, maar dat is pas volgende maand, Erik. Ja, is volgende maand. Maar ja, goed. Je kunt maar beter voorbereiden. ik kan maar vroeg zijn. Netjes zetten. Ook Expeditie Robinson is in Zandvoort. Ja, het moet niet gekker worden. En dan kun je met eh, je vrienden of familie de strijd aan... en kun je verschillende puzzels oplossen. En wanneer is dat dan? Dat is op zondag 27 oktober. Eh, nee, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Oké. En ehm, even kijken. Op ehm, wat, uh, zondag wordt winnaar bekendgemaakt. En de data zijn zondag 6 oktober, zondag 13 oktober, zondag 20 oktober en 27 oktober. Nou, ik hoop dat het weer een beetje meedoet. Ik hoop het ook, ja. Het is vaak toch wat kouder eind oktober. Ja. En ehm, nou, het laatste activiteitje wat ik nog even wil noemen is eh, surfen. Surfen? Ja, in oktober. Met uh, Pep Sports. Dus eh, elk weekend kun je dan eh, eh, de mogelijkheid krijgen om te leren surfen. Is nou, wat voor jou, Erik? Ehm, ik geloof dat ik dan wel wat heb. Dus ik geloof niet dat ik kan. <laughs> Nee. ik ben niet zo'n surfer. Nee? Nee, nee, nee, nee. nee. Je bent niet dus, zo'n surfdude? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik, heb misschien wel het lichaam ervoor, maar doe, doe liever andere dingen. Dus ja. wat hadden we verder nog, Marco? Nou, ja. ja, sowieso gaan we zo meteen verder met uh, ja, onze, onze voorkeur ligt toch ook wel een beetje bij het Zuid-Amerikaanse ja. jazz. Dus we hebben nog een leuke Zuid-Amerikaanse jazz. En het eind van de, van het tweede uur gaan we toch wel wat eh, richting eh, de wat heftige jazz en funk. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ja, het, fijn dat je eh, luistert. En heel fijn dat je luistert en daar zijn we ook heel dankbaar voor. Dus we gaan verder met Zuid-Amerikaanse klanken. saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus a buki, uki, uki, buki, a swing. Chega de rock, foxtrot, hipnotes que isso não me convém Eu vou voltar pra cuica, bater na parica, tocar tamborim Chega de lights e alright, de fight, good night. Isso não está mais pra mim Eu quero samba feito só pra mim hum, hum, hum. go back to Brazil. The USA is okay, it's okay, it's okay, but I just can't stay. The samba is calling me back home. The samba is calling me back home. So it's goodbye to boogie, woogie, woogie, boogie, foxtrot, swing, bebop, and soul goodbye to country, western, heavy metal, disco, folk, funk, punk, rap, and rock and roll. I wanna hear the corica beat on the barica, play the tambourine. I miss the lights and the sights and the warm summer nights filled with Brazilian sun. Brazil, I've been away from you too long. saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. So it's goodbye to boogie, woogie, woogie, boogie, foxtrot, swing, bebop and soul. Goodbye to country, western, heavy metal, disco, folk, funk, punk, rap, and rock and roll. I wanna hear the cuica, beat on the barica, play the tambourine. I miss the lights and the sights and the warm summer nights filled with Brazilian sun. Brazil, I've been away from you too long. Oh, oh, oh. oh. Armando mi llama, Armando mi llama, Armando mi llama, Armando me llama. Samba usamba, Samba usamba, Samba usamba, usamba, samba, samba, samba, samba. with some and down and to and fro of living. When the living is almost as hard as die. Till everyone can see the bow and break. The claim the dust will stake on every man will soon be reading. And yes, justice tipped the scales into the angry chair. All a giant. all the gang. it's complete. Mm-hmm. It's like Jazz de Mexico. En het nummer heet... Eh, nou, er zijn zoveel letters achter elkaar. Jan Corico. Jan Corico van de Big Band Jazz de Mexico. Prachtig. Heel mooi, heel mooi. Het Klinkt een beetje Nederlands. Jan. Jan ja. Corico. Ja. ik denk dat zij er een andere betekenis van hebben. Maar het klinkt inderdaad Nederlands. hey Erik, je had nog een nieuwtje, hoorde ik net. Nou, een paar nieuwtjes. Want eh, het uh, Bimhuis in Amsterdam... dat viert haar 45-jarig bestaan. Oh. Met een trip door de tijd. Jo. Ehm, en er komt ook nog een speciale cd-uitgave. En er worden nog eh, drie concerten gegeven... waarin wordt teruggekeken en vooruitgeblikt op het heugelijke feit. En dit is van 10 tot met 12 oktober. En dat is in het Bimhuis in Amsterdam. Juist, juist. Verder is er ook nog een eh, veelbelovende Europese jazz op 12 Points Festival in het Bimhuis. Ook nog. Nou, het Bimhuis is wel populair, hè? <laughs> ja. En uh, Davis. Miles Davis? Ja, wat is, er met Miles Davis? uitgekomen. 12 eh, september jongsleden. En die is in 50 bioscopen uh, draait hij. Dus eh, ik heb hem nog niet gezien. Jij Marco? Nee. Is nee. hij al begonnen dan? Of is hij al in première? Ja, hij is in première gegaan. Dus, Oké. Nou ja. En ehm, oh, er is ook weer een tweede editie van het Make It Jazz Festival. Met weer boordevol talenten. En dat is in Tilburg. Wel een beetje uit de buurt. Ja. En ehm, even kijken. Eh, er is nog een nieuw album uitgebracht. Wat met niet eerder uitgebrachte nummers van John Coltrane. Oh. Ja. Dus, nou, misschien eh, moeten we daar eh, in een volgende uitzending ook maar aandacht aan besteden. Ja, dat is wel een goed plan. Hè? Hey, en we zitten ook alweer uh, bijna aan het einde hè, van onze eh, show. Ja, jammer. Gaat altijd snel, hè? Ah, zo Ben, eh, leef je ernaar uit dat, dat, je de show mag maken? ik leef er naartoe. Ja, ja, leef er naartoe, sorry. Ja, ja, Fijn dat je me even verbetert. Ja. <laughs> Maar toch, omdat het toch zo zomers is, deze eind september in, in Zandvoort, de zon schijnt. En, en omdat het zulke vrolijke klanken zijn, wil ik toch graag in het Zuid-Amerikaanse blijven. que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo A los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás klanken. Ehm, ja, we gaan eigenlijk eh, gelijk door naar eh, ook weer iets... Ja, we houden toch wel een beetje van aparte dingen. Dit is een nummer van eh, Michael Jackson. We hebben hem ook al vaker gedraaid in onze show. En hij wordt gezongen door een Nederlandse zangeres. En ik zal toch echt op Nederlandse les moeten... want ik kan deze naam ook niet goed uitspreken. Dat is Acilia Rombly. Ik hoop dat ik het goed doe, maar ik denk het wel. Ehm, Zoals gezegd, het is een nummer origineel van uh, Michael Jackson. En het is uh, The Way You Make Me Feel. Mm. Hey baby with the cool shoes on You give me fever like I've never ever known just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn me. trouwens, Erik, we zijn nog helemaal wat vergeten. Wat zijn wij vergeten, Marco? Nou, eh, we hebben nog een wereldberoemde artiest. Ja? Die komt volgens mij... Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij uit Haarlem. Ze woont tegenwoordig in New York. En ze is deze week 50 geworden. Nou. Weet je wie het is? Nee. Candy Dulver. Wow. Wow, onze eigen Candy. Het is natuurlijk niet helemaal jazz, maar zoals we beloofd hebben... zouden we aan het eind van het tweede uur toch iets meer funky eh, music gaan spelen. En wij hebben dus ook iets klaarstaan van, uh, van Candy Dulver. Misschien moeten we Candy Dulver haar management ook eens informeren. Ja, ik ga daarmee aan de slag. En ik ga jullie de volgende uitzending, als wij er weer zijn... ga ik jullie vertellen wat er uitgekomen is. Ja, want ik zou toch met haar ook wel een een, een, een, exclusief interview willen doen. Ik dacht, een beschatje. <laughs> nou, uh, Erik, voordat het de verkeerde kant op gaat... Candy Dulver samen met Treintje Overhuis, uh, Oosterhuis. Everything has changed. Oh, w wat, eh, wat lees ik nu? Nou, dat eh, Candy, waar we het net over hadden, Candy Dilfer... heeft een eh, boek uitgegeven, een autobiografie. van oh, voor haar 50ste verjaardag ook ja. Ja, en dat heet Sex, Candy en Rock and Roll. Oké, nou, het <laughs> belooft wat. lieve luisteraars, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het luisteren naar, de, naar onze show. Mijn naam is Marco. Mijn naam is Erik. Eh, wij zijn er volgende week niet. Volgende week is eh, onze collega... Jeroen. Jeroen is aan de beurt. Dus ik hoop dat jullie ook eh, met net zoveel plezier kunnen luisteren naar Jeroen. We sluiten het nummer, of dit uur sluiten we nog af met een, een prachtig nummer van Fred Wesley.